1 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Oekraïne is een man veroordeeld voor het vereidelde moordcomplot... tegen journalist Arkady Babchenko. Het is de tussenpersoon die de huurmoordenaar had geregeld. Hij kreeg 4,5 jaar cel. Babchenko ontsnapte aan de moord door zijn eigen dood in scène te zetten. Hij werd eind mei bebloed bij zijn huis gevonden... en de politie zei daarna dat hij in het ziekenhuis was overleden. Een dag later dook Babchenko tot ieders verbazing op bij een persconferentie. Hij zei dat hij door de huurmoordenaar was getipt. Het toneelstukje moest de opdrachtgever doen geloven dat de moord was uitgevoerd. Wie de opdrachtgever was, is nog niet opgehelderd. De Verenigde Staten verlagen hun financiële steun aan Pakistan. Het land krijgt 300 miljoen dollar minder, meldt het persbureau Reuters. Volgens de VS doet Pakistan te weinig tegen militanten... die in buurland Afghanistan meevechten met de Taliban. De militanten zouden hun aanvallen in Pakistan voorbereiden. De Pakistanse regering ontkent dat. President Trump zei begin dit jaar al dat de VS de afgelopen jaren... in ruil voor de miljardensteun aan Pakistan... alleen maar leugens en bedrog heeft teruggekregen. Op het US Open tennistoernooi is de als vierde geplaatste Angelique Kerber uitgeschakeld. De Duitse verloor in de derde ronde in drie sets van de Slovaakse Dominika Cibulkova. Kerber won de US Open in 2016 en werd dit jaar kampioen op Wimbledon. Eerder op de dag strandde Kiki Bertens in New York. Tegen de Tsjechische Vondrousova verspeelde ze in de derde set een 4-2 voorsprong... en ze verloor uiteindelijk de tiebreak. In de eredivisie blijft koploper PSV ongeslagen. De Eindhovenaren waren veel sterker dan Willem II. Het werd 6-1. VVV Venlo Heerenveen eindigde gelijk in 1-1. Excelsior werd in eigen huis door ADO Den Haag verslagen, 2-4. En Fortuna Sittard speelde thuis 1-1 gelijk tegen FC Utrecht.